boven de Atlantische Oceaan is het gevolg van fouten bij Airbus en Thales. Dat schrijft luchtvaartmaatschappij Air France in een rapport over het ongeluk. De snelheidsmeters van fabrikant Thales zouden slecht hebben gefunctioneerd en Airbus heeft die meters in het toestel geplaatst. In het rapport staat dat Airbus de piloten van Air France waarschuwde voor problemen met de snelheidsmeter. Het rapport van Air France ligt nu bij de Franse justitie. Die doet onderzoek naar het vliegtuigongeluk van vorig jaar juni bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oud bischop van Den Bosch, Jan Terschuren, heeft zich als jonge priester vergrepen aan een minderjarige jongen. Dat meldde NRC Handelsblad in de Wereldomroep. Jan Terschuren, die in 2003 is overleden, misbruikte de jongen samen met zes andere priesters op een jongensinternaat in Uggelen tussen 1948 en 1953. Terschuren en de andere zes misbruikers waren lid van de congregatie van Salesianen. Deze orde heeft de zaak altijd geheim gehouden. Uiteindelijk is de zaak zeven jaar geleden afgekocht door het slachtoffer 16.000 euro te betalen. Het slachtoffer is inmiddels 76 jaar. In Duitsland wordt de leeftijd voor het rijbewijs verlaagd naar 17 jaar. Nu is dat, net als in Nederland, nog 18. De afgelopen jaren is er in verschillende deelstaten geëxperimenteerd met een rijbewijs vanaf 17 jaar. De jonge automobilisten mogen nog niet alleen in de auto zitten. Ze moeten worden begeleid door iemand die minimaal 30 jaar is en al zeker 5 jaar het rijbewijs heeft. Uit onderzoek is gebleken dat er hierdoor minder ongelukken gebeuren met mensen die net hun rijbewijs hebben. De nieuwe maatregel gaat op 1 januari in.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 ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu de Euro Breakdown. vrijdagmiddag en alweer 4 eh, minuten over de klok van 3 uur. Tijdens dus voor de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem hier op CFM tussen 3 en 5. dit is alweer de 20e jaargang van deze hitlijst, aflevering 47. Vandaag alweer de 26 e november van 2010. Op weg naar het eind van het jaar alweer. Deze week 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat drie platen weer uit de lijst moeten verdwijnen. En doet dat na 18 weken. Vorige week nog wat langs genoteerd. Sia, Clap Your Hands. Een weekje minder DMO van Rihanna, 17 weken dus. En Livehouse All In, na 14 weken verdwijnen zij uit de lijst. Snel stijgen is in de tweede week dat ze in de lijst staan voor Bob Seger en Jean Paul en hun TikTok. Gaat namelijk 7 plaatsen omhoog. De snelste daler is er voor 2 Nelly, Just a Dream en John Legend and the Roots. Wake Up Everybody, 6 plaatsen verlies deze week. Kay Perry's uh, Teenage Dream staat alweer 17 weken in de lijst en is daarmee deze week het langst genoteerd van allemaal. Ze is wel langzaam eh, langzaamaan aan het wegzakken naar beneden. Ze zakt deze week namelijk van 28 naar 31. En over een klein half uurtje komt die plaat dus voorbij. Deze week beginnen we gewoon maar eens eh, onder aan de lijst op nummer 40. En vinden we de man die vorige week nog op 39 stond.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 Worldwide. Yeah, let's take the world. Baby, onderaan de lijst Asher. Yeah. Thank you, DJ. En ik heb hem toch maar even gedraaid en daar eh, bedankt hij dan toch wel weer voor. We gaan naar de eerste binnenkomen. En met het album D&H eh, schoven de Killers alweer meer van rock naar pop toe. En met het album Flamingo gaat eh, Brandon Flowers nog een stapje verder. Dit is een album wat ook zo door de Killers had gemaakt kunnen worden. En de fans van het eerste uur van de Killers zullen wel een beetje teleurgesteld zijn... Aangezien Brandon dus meer richting de pop gaat dan de rock waar ze ooit mee begonnen. Het nummer Crossfire begon het natuurlijk allemaal al mee. De tweede single van hem, Only the Young, die laat wederom het eh, popgeluid horen. Wel minder geschikt eh, nummer voor een single, maar toch weet hij wel eh, de hitlijsten weer te bereiken. Only de Young dat is een beetje een omschrijving zoals ik hem tegenkwam op internet tussen Springsteen meets the Pet Shop Boys. Dus mocht je die twee bands een beetje bij elkaar eh, binden, dan eh, krijg je de nieuwe single van Brandon Flowers. En die heet Only The Young. Nieuw binnen op nummer 38. The cradle of your whole life. There in the distance. Losing its greatest prize. Nothing is easy. Nothing is sacred. Why? Where did the bow break? It happened before your time, and there were people there, lovely. and the sun will shine again. Are you looking? deze week op nummer 36 La Fuenta, het Rosenberg trio Guitara. En voor dus de nieuwe single van eh, Brandon Flowers, Only the Young. Nieuw binnen op nummer 38. En voor de volgende plaat gaan we naar nummer 34 toe. Het is al bekend dat David Guetta weer een eh, grote naam aan zijn lijst erbij kan zetten. En die naam is deze keer Rihanna. Binnen een uur was de veelbesproken samenwerking al gelekt. En meteen daarna volgde de bijbehorende video. Hoe het allemaal in één keer zo snel is gegaan, dat is de vraag. En toen was natuurlijk voor wie is deze plaat? Gaat hij op naam van David Guetta of wordt het toch Rihanna? Het zou geen van de twee worden. Het nummer is namelijk deel van een steengoede campagne voor Doritos. Helaas is dit nu een eh, beetje in de zoep gelopen. En dat alles dus door die eh, vroeg gelekte video. Who's That Chick, zoals deze nieuwe single heet, is eh, overgoten met een grote dosis autotunes en wat lekkere electrobeats. Een video gemaakt in funky jaren 60 disco-stijl. Rihanna die, is daar wel op haar kleurrijkst in te zien. Een aardige, leuke clip om eh, te zien. Jaren 80 staan dan onze felgekleurde Rihanna die er eh, tussendoor dendert. De plaat die dus eerst voor Doritos uitgebracht zou worden, dat uiteindelijk eh, niet echt doorgegaan. Althans, ik heb hem niet op tv gezien. Nu is wel netjes de single uitgebracht onder naam van Rihanna. En met samenwerking dus van David Guetta. Who's That check op nummer 34 deze week. drum. beautiful bitch, but you know nothing about her. Been to hell and back, I can show you vouchers. I'm rolling sweets, I'm smoking sour. Married to the game, but she broke her vows. That's why my bars are full of broken bottles, and my nightstands are full of open Bibles. Uh. I think about more than I forget. But I don't go around fire expecting not to sweat. And these niggas know I lay them down, make your bed. Bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Uh, be good or be good at it. Fucking right, I got my gun, send me automatic. Yeah, put the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say. I'm high as a bitch, up, up in the way, man. I come down in a couple of days. Okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode. I got this world stuck in the safe combination, is the G code. This reason, motherfucker, blood gang, and I'm in bleed mode. All about my dough, but I don't even check the peep hole. So you could keep knocking, but won't knock me down love lost, no love found. It's a little too late to say that you're sorry yeah. now. You kicked me when I was down, but what you say just don't hurt. me. That's right, it, it don't hurt. I'm a little bit sicker than most. Shit's finna get thick again. They say the competition is stiff, but I get a hard dick from the shit now. Stick samenwerking met Rihanna Love The Way You Lie was voor hem een groot succes. Deze met Lil Wayne is ietsjes minder, althans een begin is er nog niet echt in zijn derde week. Eminem No Love van 34 omhoog naar 32. En daarvoor de single van Maroon 5 Give A Little More in hun tweede week van 36 omhoog naar 33. Vrijdagmiddag alweer half vier. Dat betekent natuurlijk het eh, tijd is voor een stukje... CFM, eh, Westkust, weerbericht. Want vandaag schijnt eh, zo nu en dan de zon, ook kans op wolkenvelden. En vooral in de middag vallen er enkele hagel- en smeltende sneeuwbuien. De temperatuur stijgt naar een maximale 3 graden en een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Vanavond ook kans op sneeuwbuien, maar komende nacht blijft het overwegend droog en klaart het geleidelijk op. De temperatuur daalt naar ongeveer min 3 en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. Morgen schijnt weer af en toe de zon, maar er kunnen ook enkele sneeuwbuien gaan vallen. Wind waait uit zuidoosten overwegend matig en de temperatuur die stijgt dan naar een maximale 2 graden boven het vriespunt. Zaterdagavond, zondagnacht hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Er kan nog een enkele sneeuwbui vallen, maar de meeste tijd blijft het wel droog. wind waait dan overwegend matig in de zuidoostelijke, uit het zuidoosten. En de temperatuur die daalt dan naar waardes tot eh, de min 3 en de min 5 graden. Zondag weer flinke periodes met zon en blijft het droog. Temperatuur stijgt dan naar waarde rond of net iets boven het vriespunt. En waait een overwegend matige oost- tot zuidoostelijke wind. Zondagavond maandagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar wel droog. Oostenwind neemt geleidelijk in kracht af en temperatuur dan naar min 4 graden Celsius. Ik heb één waarschuwing voor je. Dat is namelijk een flitser. En die staat op de zeeweg eh, Zandvoort Dam. Ladies and gentlemen, let's go! En wij gaan verder met de lijst van Europa en met de dame die het langst genoteerd staat van allemaal. En dat is natuurlijk uh, Katy Perry. Haar Teenage Dream staat alweer 17 weken in de lijst. geleden kwam deze plaat binnen in de lijst van Europa. En deze week staat hij dus nog steeds in K. Perry A Dream, zak van 28 naar 31. Op nummer 40 vanaf 39 zakkend in de 15e week Usher DJ Goddess Falling In Love. Armin van Buren samen met eh, Sophie Ellis Baxter Not Giving Up On Love, zak van 35 naar 39. Brandon Flowers Only in the Young komt nieuw binnen op nummer 38. John Legend and Roots, Wake Up Everybody, staat nu 13 weken in de lijst. Zak van 31 naar 37. En van 32 naar 36 in de 16e week. La Verwente uit Rozenberg trio met Gitara. Brandon Flowers met zijn andere single Crossfire zakt van 30 naar 35 in zijn 14e week. En Rihanna Who's That Chick opnieuw binnen op 34. Maroon 5 Give A Little More stijgt in de tweede week van 36 naar 33. En van 34 naar 32 doet Eminem dat met No Love. 31 was het net voor Kate Perry in haar Teenage Dream. 17 weken lang alweer in de lijst van Europa en van 28 dus omhoog naar 31. Nee, van 28 natuurlijk, Sugar naar 31. Ik was ondertussen alweer even aan het kijken waar we naartoe gingen. En dat is naar de nummer 30. En dat is de laatste nieuwe binnenkomer alweer van deze week. Beide jong en beide ongekend populair in de United Kingdom. Nu werd is ze dus wel op het lijf geschreven. Toch zal het wel als een verrassing klinken, namelijk Pixie Lott en Jason Derulo hebben samen het nummer Coming Home opgenomen. Het nummer is te vinden op de re-release van het debuutalbum van Pixielot, Turn It Up Louder. Coming Home is een heerlijke popnummer wat gemaakt is voor de radio. Niet alleen de United Kingdom zal dus voor de showmers van het nummer vallen. Heel Europa zal de single in eh, de armen gaan sluiten. En van wie was die ook alweer? night, I'm awake, cause my body's not close to you. But you don't call me out of respect, you can bet that you'll be waiting. leuke combinatie Pixelots samen met Jason Drulo. Coming Home deze week nieuw binnen, dus op eh, nummer 30. En ik gok dat deze plaat het toch wel erg goed gaat doen hoor in de hitlijsten. Nummer 29 is voor Kylie Minogue, Get Out of My Way.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 Girl, if you give me the sexiest wife. 26 deze week voor Bob de Klaar en Jean-Paul. En een single Tik Tak is de snelstijger van deze week in de tweede week van 33 omhoog naar 26. En daarvoor de je Tyre met zijn Dynamite. Hoe die in één keer in de playlist kwam weet ik niet, want dat is de nummer 18. En dat was eigenlijk de eerste plaats voor het volgende uur. Er ging even wat eh, mis dus in de computer, maar goed, dat eh, doen we verder niks aan. Dat laten we gewoon lekker gaan. We gaan gewoon verder met de hits van Europa. Ondertussen alweer 10 eh, voor 4 op jouw vrijdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Europa. Wie dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok eh, van 5 uur pas. In de tweede uur gaan we ook even kijken naar de Nederlandse top 40, wat daar allemaal gebeurd is. En een eh, blokje shownieuws hebben we natuurlijk ook weer voor je klaarstaan. Easy oh, En dit is nummer 24 in handen van Bruno Mars, Grenade.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 No, no, no. Black, black, black and blue. Beat I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Bad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you smile in my face, then rip the brakes out my car.